Het ministerie van Defensie is verbaasd over het bericht dat Nederland zich volgens Libië schuldig heeft gemaakt aan spionage. We weten niets van een Libische aanklacht, zegt een woordvoerder. Gisteren meldde de Libische staatstelevisie dat de Nederlandse marinehelikopter in Sirte spionnen wilde afzetten of ophalen. Defensie benadrukt dat het een evacuatieoperatie was. Nederland geeft opnieuw geld voor de opvang van vluchtelingen uit Libië. De VN krijgt daarvoor een miljoen euro van Nederland. Eerder kreeg het Rode Kruis al een half miljoen. Ongeveer 150.000 mensen zijn uit Libië gevlucht, vooral naar Tunesië en Egypte. Het zijn vooral gastarbeiders die snel terug willen naar hun moederland. China wil de inflatie terugdringen om sociale onrust te voorkomen. Premier Wen Jiabao zei bij de opening van het Nationale Volkscongres dat de inflatie moet dalen van meer dan 5% nu tot minder dan 4%. Hij erkende dat veel Chinezen ontevreden zijn doordat het leven snel duurder wordt. Over de protesten in Arabische landen zei hij niets, maar uit zijn toespraak bleek wel dat hij beducht is voor sociale onrust. In de kathedraal van Christchurch zijn bij de aardbeving van begin vorige week geen doden gevallen. Er gingen geruchten dat onder de puinhopen van de kerk 22 lichamen zouden liggen, maar die zijn niet gevonden. Het officiële dodental van de aardbeving in Nieuw-Zeeland staat op 165. Rutger Hauer speelt een belangrijke rol in de nieuwe 3D-verfilming van Dracula. Hij speelt de Nederlandse vampierenjager Abraham van Helsing. De film wordt later dit jaar opgenomen in Budapest onder regie van de Italiaan Dario Argento. Voor het eerst in 100 jaar brengt iemand van het Britse Koningshuis een officieel bezoek aan Ierland. Koningin Elisabeth gaat er in mei naartoe voor een staatsbezoek. De laatste die namens het Britse Koningshuis officieel op bezoek ging in Ierland was koning George V in 1911. Toen hoorde Ierland nog bij Groot-Brittannië. Het weer vanochtend overwegend bewolkt met in het zuiden plaatselijk mist en in het noorden wat regen.